Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Op F-16 jihad, dat meldt de Telegraaf. Bronnen spreken over ronselpraktijken. De luchtmacht heeft het incident begin deze week aangegeven bij de geheime diensten MIVD en AIVD. Die onderzoeken de zaak. Nederlandse F-16's, ook van vliegbasis Volkel, zijn betrokken bij aanvallen op IS in Irak. Sinds dit weekend zijn de straaljagers actief en afgelopen dinsdag en woensdag hebben ze bombardementen uitgevoerd op stellingen van IS. In het oosten van Turkije zijn drie agenten doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen op de plek waar woensdag hevige rellen uitbraken. Volgens Turkse media waren agenten bezig met een onderzoek bij een gebouw dat in brand was gestoken door relschoppers toen schutters het vuur openden. Woensdag braken rellen uit bij een demonstratie van Koerden die aandacht vroegen voor de situatie in de Syrische grensplaats Kobani. Op Britse luchthavens worden reizigers uit Sierra Leone, Liberia of Guinea gecontroleerd op ebola. Ook bij Eurostar, de trein die Londen met het Europese vasteland verbindt, worden medische checks gedaan. Macedonië heeft alarm geslagen over een mogelijke ebola-dode. Afgelopen dag meldde een Brit zich bij een ziekenhuis in de hoofdstad Skopje met hoge koorts. Een paar uur later overleed hij. Het hotel waar hij logeerde is afgesloten. Onderzoek moet nu uitwijzen of hij daadwerkelijk ebola had. Als dat zo is, is dit het eerste geval van de ziekte in de regio. De politie onderzoekt de bedreiging van een militair in opleiding in Bokstel. Eind vorige maand was hij in uniform op het station, terwijl dat een dag eerder was verboden door het ministerie van Defensie. Op het station van Bokstol zouden studenten een mes op de keel zijn gezet. De dader dreigde de militair opleiding te vermoorden als hij hem nog een keer zou tegenkomen. Het weer. De komende uren neemt de wind af en vallen in het westen en noordwesten een paar buien. Overdag trekken de buien weg en schijnt de zon geregeld. Het wordt 17 graden. In het weekend verandert er weinig, met af en toe zon en een paar buien.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 ribcage, soft tail. Standing in line to see the show. that mic. I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow.